Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De dijk in de Duitse plaats Haminkeln, die doordreigde te breken, heeft het gehouden. De dijk ligt net over de grens bij Zevenaar. Als die wel was doorgebroken, zou de snelweg A3 onder water zijn gelopen. Tussen Arnhem en Oberhausen zou dan geen verkeer kunnen rijden. Het Japanse jongetje dat werd vermist in een bos is levend teruggevonden. Hij zat in een verlaten gebouw van de Japanse luchtmacht... op zo'n zeven kilometer van de plek waar zijn ouders hem achterlieten. De jongen van zeven werd voor straf achtergelaten in het bos... omdat hij met stenen naar auto's had gegooid. Hij had water in het gebouw op de Japanse basis... maar had sinds zaterdag niet meer gegeten. In de Amerikaanse staat Texas zijn vijf militairen omgekomen... toen hun legervoertuig van de weg raakte en in een meer terecht kwam. Drie andere militairen raakten gewond, vier van hun collega's worden nog vermist. Het meer was buiten zijn oevers getreden. Texas heeft al tijden last van overstromingen. De Gouden Strop voor Spannendste Boek van het Jaar is voor Esther Verhoef. Ze krijgt de prijs voor Lieve Mama, waarin een overval wordt gepland op het huis van een zakenman en zijn gezin. Het is ook het best verkochte boek van 2015. Er gingen ruim 125.000 exemplaren over de toonbank. 8% van de Nederlanders leeft zonder internet, blijkt uit onderzoek van het CBS. Onder de mensen die geen internet gebruiken zijn vooral 75-plussers. Toch zijn er in die groep steeds meer ouderen die wel internetten, omdat ze dat al deden toen ze nog jonger waren. Het is de vraag of Kiki Bertens vandaag de halve finale op Roland Garros kan spelen. De kuitblessure van de tennister is erger dan gedacht, zegt haar trainer Raymond Sluiter. Hij maakt zich zorgen en zegt dat het team er alles aan doet om ervoor te zorgen dat Bertens zich beter voelt. Ze moet tegen Serena Williams. Het weer, de dag begint droog, maar later in de middag meer bewolking... en op steeds meer plekken stevige buien met kans op onweer en hagel.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 to be Nobody move, nobody get hurt. On the hook now. Oh, you want to man, yeah.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 up I was a sailor way out on the stormy sea, far away from the city, and all this misery. And I wish that I could tell you just how much you 我不。 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 some friends or you know by now.